12 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Gericht op de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. Voor het debat over de gifstof fipronil is de Kamercommissie voor Economische Zaken teruggekomen van reces... en die heeft veel vragen voor minister Schippers en staatssecretaris Van Dam. Veel Kamerleden zeggen dat het vertrouwen in de voedselveiligheid een deuk heeft opgelopen. Volgens een groot deel van de Kamer was de affaire minder groot geworden... en hadden er minder kippen hoeven te worden gedood... als de NVWA na tips vorig jaar grondiger onderzoek had gedaan. De aanwijzingen dat er gisteravond een aanslag zou worden gepleegd in Rotterdam waren heel concreet, zegt de politie. Vanuit Spanje was gezegd dat de aanslag zou plaatsvinden in concertzaal De Maasilo bij het optreden van de Amerikaanse band Alalas. Of er een verband is met moslimterrorisme weet de politie niet. Vanuit Spanje kwamen ook inlichtingen over een verdachte van 22 uit Brabant. Hij werd vannacht door een antiterreureenheid gearresteerd en zijn huis is doorzocht. Waar hij woont wil de politie niet zeggen. Hij heeft volgens de politie een Nederlandse achtergrond. De Belgische minister van Justitie wil een overzicht van alle imams die in België actief zijn. Hij wil dat moskeeën de imams melden bij de Centrale Raad die moslims vertegenwoordigt. En die moet de namen doorgeven aan de Belgische Staatsveiligheidsdienst. Dat zei minister Geens tegen de VRT. Onlangs bleek dat de imam die het brein zou zijn achter de aanslagen in Spanje... een paar maanden in België zat. De imam kwam om het leven bij de explosie in een huis in Alcanar aan de Spaanse oostkust. In het centrum van Amsterdam is de Amstelstraat even afgesloten geweest vanwege een handgranaat. Die lag in een portiek bij een nachtclub. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat weggehaald. Wie de granaat had neergelegd en waarom is niet bekend. Het weer droog, vanuit het westen steeds meer zon.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 Ja, natuurlijk. Via internet. Eh, kunt ons beslotverrekening overal horen. Ja, jawel, eh, hier in Zandvoort natuurlijk op kanaal 40 van de tv. En u kunt ook natuurlijk eh, naar cfm-live.nl eh, voor het internet. En u kunt ons ook, als u een DAB Plus radio heeft, kunt u ons ook vinden. Ja, want en dat is top geluidskwaliteit hoor. DAB Plus. Helemaal geweldig. 5C zit hier geloof ik, als ik het goed heb. Je kan ook gewoon het eh, net afscannen en dan kom je hem vanzelf al een keertje tegen. Moet je natuurlijk niet CFM Zoetermeer nemen, maar CFM Zandvoort. Hè? Ja, want er zit namelijk ook een CFM Zoetermeer op de DHB. <clears throat> nou ja, dat zijn wij natuurlijk niet. Dat snapt u. Dit is Zandvoort Lunch. Het is donderdag. Het is 24 augustus. En we zijn weer rustig aangestart. Onze vaste sidekick voor de donderdag Dolly. Die zit nog eh, in Griekenland. <clears throat> van de zon genieten. En ehm, ik, heb vandaag, eh, ik heb vandaag twee sidekicks, jongens. Hoe vind je die? Hoe vind je die? Hoe vind je die? Ik heb namelijk Beb. Hallo Beb. Hallo. Ik hoor je niet. Zeg eens wat. Hallo Ruud, ja, oh, wij zijn er. Oh. En ik heb ook Angela. Hallo Angela. <laughs> Hallo, goedemiddag. Ja, ja, Angela gaat Beb een beetje, een beetje inwerken en zo. Dat is dus wel lekker. Goed, nou, eh, gezellig. Eh, wat hebben we vandaag? Nou, niet veel. We hebben het, re het regio nieuws om half één en natuurlijk om half twee. En eh, we hebben natuurlijk ons nieuwe onderdeel Artiest in het Licht. En van één heb ik een drie in eentje gemaakt. En die andere twee, die... want zijn er drie vandaag die we hebben? Jawel, we hebben er drie. En van die andere twee krijgt u een plaat, één of twee platen te horen die ook jarig zijn. Of overleden zijn vandaag van de artiest. nou, ik ga dat zo allemaal wel vertellen. De, de 3 in 1 komt er beslot voor zo heen. En ehm, de eerste plaat is een hele aparte. De eerste is een hele aparte. En dat is trouwens wel een beetje een, beetje een eh, waarheid als een koe, dames en heren. Ik zet ze maar even uit, die dames, want die zitten samen te kletsen. dan hoort u dat allemaal, dat is natuurlijk niet zo. Eh, de eerste plaat is een beetje een aparte en ook een grote waarheid als een koe. Want de titel van deze plaat is Never Turn Your Back on Mother Earth. Hoe vind je die? Oftewel, voor de mensen die geen Duits verstaan... Ehm, kun je nooit je rug toe naar moeder aarde. Want moeder aarde slaat gewoon een keer terug. En... Eh, Zeker als je haar de rug toekeert, dan wordt ze heel boos. Wist u trouwens, dames en heren, dat zag ik ook vanmorgen. Wist u, weten jullie dat, dames? Ik zal jullie iets nieuws vertellen. Weten jullie dat het vandaag, ehm, in het jaar 79 na Christus, hè? Wat gebeurde er toen? Op 24 augustus. 24 augustus 79, 79 na Christus. Ja. Ik ben het even kwijt. Ja? Ja. je was er niet bij. Je was er niet bij. Ik zal erbij zijn geweest, maar ik ben het even kwijt. Nou, dit, op <laughs> deze dag in het jaar 79, dames en heren, werd Pompeii verwoest door een uitbarsting van de Vesuvius. Ja. Joh. Wow. Hoe weet ik dat, hè? Ja, we hebben het weer helder. Ik was, er, ik was er, ik was, nog? Ja, ik was, was erg. Ja, we moesten hard lopen Als de dag van gisteren. We moesten hard lopen om weg te komen. <laughs> hey, maar dat is het leuke als je, als je dus eh, zit te zoeken naar die... Eh, eh, artiest in het licht en zo, via Wikipedia, op die dagen krijg je al die gebeurtenissen. Het is ook op deze dag, eh, maar dan een paar jaar later, dat Rome voor het eerst werd aangevallen en geplunderd. Maar ik weet niet meer precies welk jaar dat was hoor. Maar dat eh, ook nog. Goed, nou, ik zei het al. De eerste plaat die we gaan draaien is getiteld Never Turn Your Back to Mother Earth. En dat is een plaat van Sparks. En dat is een heel apart groepje uit de jaren 70. En dat doet het eens niet. Moeten we ons abonneren? Ja, u kent ze van uh, This Town and voor de boten was. Ja, even wachten, joh. Even rustig. Ik ben al lang niet aan de beurt. Um, nou ja, laat me even... Eh, ja, wat, wat wou ik nou zeggen? Artiest in het licht. Ja, artiest in het licht. Daar gaan we het over hebben. We zijn eh, een beetje vroeger dan normaal. Maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Het geeft het allemaal. Um, op 24 eh, augustus 1978 overleed deze artiest. En hij werd eh, vooral bekend vanwege een, groot aantal hits in de jaren 50 met name. Eh, en het was een, een zanger, een acteur, een entertainer uit Amerika vandaan. Hij werd geboren in New Orleans op 7 december 1910. En hij overleed op 24 augustus 1978. Dus hij is 68 jaar geworden. Nou, iedereen kent zijn eh, liedjes. Ik, hij was van Italiaanse afkomst. Hij is wel geboren in, eh, in, eh, in, in New Orleans. Maar hij was ongetwijfeld van Italiaanse afkomst komst. En um, deze artiest in het licht had een zeer swingende stijl. En u kent hem allemaal als u de volgende drie liedjes van deze swingert hoort. Het is een swingende 3 in 1. Dat kan ik u alvast vertellen. Het is een swingende 3 in 1. 3 3-1-1. 16, 375. Take five. Mm, everybody's clear now. I don't have to worry about y'all. Go ahead, play yourselves. Buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Senorino, we'll go walking where the mountains help the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. But But do do do that, the Bona Buonasera, senorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, Buonasera, with that old moon above the Mediterranean Sea. Mm, in the morning, Senorita, we'll go walking. Where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger. While I buy a wedding ring for your finger. And in the meantime, linger while I buy a wedding ring for your finger. In the meantime, let me tell you that I love you. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Buonasera, senorina, kiss me goodnight. Mm, Buonasera, senorina, kiss me goodnight. longing to be. Longing to be. Mmm, baby. Baby, tell me you love me. Tell me you love me. Kiss me once while the stars shine above me. Shine above me. Hey, hey, Marie. Hey, Marie. Oh, Marie. Oh, Marie. In your arms, I'm longing to be. Longing to be. Oh, baby. Oh, baby. Tell me you love me. Tell me you love me. Hey, Marie. Hey, Marie. Hey. Sammy, come here, boy. Where muddy. Where muddy, Where muddy. Quando sono, ci pensa per te. Fama di me, fama di me. Uno noto, uno noto. Uno noto, uno noto, bracciata, uno noto, bracciata, bracciata, uno noto, uno noto, bracciata. Come on, boy, what's the matter? Uno noto, bracciata. Quando sono, ci pensa per te. Ah, I'm on the bill. Way money, way money, way money, way money, way money. in één. I eat on the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, waitress at the pizzeria. I keep soup and minestrone just to be with her alone, Angelina. waitress at the pizzeria. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I adore you. Ti voglio bene. Ti voglio bene. Angelina, I live for you. In passione. You have set my heart on fire. Mm, but Angelina never listens to my song. I eat on the pasta twice just because she is so nice, Angelina. Angelina, the waitress at the pizzeria. If she'll be a my caramia, then I'll join in matrimony with the girl who serves spumoni, and Angelina will be mine. C'è la luna, mezzomara, mamma mia, mia mamma. Figlia mia, cutterara, mamma mia, pensaccia tu. Si ti dogna la musicante, e ti va, e ti viene, sembra lo strumento in mano te. Si ci piglia vanno sì, lo strumento, figlia mia. Oh mamma, zumba zumba baccola. Oh mamma, zumba zumba baccola. Oh zuma zuma zuma zuma bakula Cella luna mezmara mamma mia maradara Fikrimi akutturara mamma mia ben saçını Zitrunia pisha olo iti va iti bene sempre bacalale maradere Zitbirgia fantasy bacalale maradere Oh mama. Really bop, really up, really bop, really bop, flip, up, up, hoop, hoop, himba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, hooba, Thank you. niet swingt, dan weet ik het niet meer. En daarom werd eh, deze man ook de King of Swing genoemd. Louis Prima, dus daar ging het om. Dat eh, had u natuurlijk al begrepen. Ehm, en eh, hij werd natuurlijk wereldberoemd door onder andere het eerste nummer wat u in deze 3-in-1 hoort. Uh, Buonasera, Signorina. Later nog eens overgedaan door André Hazes. Maar ik prefereer toch deze versie, omdat die naar mijn idee veel meer swingt. En daarna natuurlijk Omarie, ook een van zijn bekende liedjes. En eh, daarna hoor u Angelina. Louis Prima dus. En het is vandaag eh, ja, de dag waarop hij in 1978 overleed. Dus de man is 68 jaar geworden. Hij speelde trompet, hij was zanger, hij was acteur en componist en arrangeur. Dat ook allemaal nog. Louis Prima dus luistert het nog steeds naar Zandvoort Dunst. En we krijgen straks nog twee artiesten in het licht, hè? Ja, er komen er nog een paar. Want we hebben er nog twee die belangrijk waren. Voor de een is het ook, eh, zijn het, ja, dat waren geboortedagen, ja. Twee belangrijke mensen die op deze dag geboren zijn. Nou, dat hoort u straks nog. Dat komt allemaal aan bod. We gaan nu eerst gewoon verder met muziek. Het is Dave Mason. Je wil allemaal nog kennen van zijn samenwerking met eh, Steve Winwood in de band Traffic. Mason, ooit lid van de band Traffic. En dit nummer heette Baby Please. En hij was onder andere eh, verantwoordelijk voor de grote Traffic hit Feeling Alright. Bent u daar ook weer van op de hoogte? Gaat het toch allemaal fantastisch. Oké, eh, het is nou iets te vroeg. Maar gisteren waren we een half uur te laat. Lopen we het nu weer in. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Beb Goedemiddag beste luisteraars. Bij een ernstig ongeval op het circuit Zandvoort is gistermiddag een gewonde gevallen. Op dat moment was er een rijvaardigheidstraining voor motorfietsen. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... en na de eerste zorg met spoed en onder politiebegeleiding... naar het ziekenhuis vervoerd voor verdere zorg. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Er waren veel hulpdiensten aanwezig waaronder een traumahelikopter. Een onaangename verrassing voor de vissers van de kotter UK-48 eergisteren. Ze vonden een stuk windmolen in hun netten. Bedankt voor de schade aan onze netten, beste windmolenindustrie. Zo melden Eendracht maakt kracht. Een koepelorganisatie voor kottervissers op Twitter. Het is niet bekend van welk windmolenpark het onderdeel afkomstig is... en hoe het precies in zee is beland. Bij een ongeluk met een steiger aan de Rijksstraatweg in Heemskerk is iemand gewond geraakt. Iets voor zeven uur gisterenavond viel diegene die bij het huis aan het werk was... met de steiger en al naar beneden vanaf zo'n 5 meter hoogte. Traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse... en het slachtoffer is onder politiebegeleiding met spoed naar het ziekenhuis gebracht.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 Tot zover het nieuws en het weer van half 1. Ik zit op een liedje te wachten. Van de Sidekick. <laughs> oh ja, dat heb je met die nieuwe krachten, hè, dames en heren. We moeten allemaal nog even wennen aan, eh, aan dit alles. Ja, staat klaar. Nou, laat me horen dan. Ik zit erop te wachten. Kom op nou. Tik. Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again.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 Yes, sitting here and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, sitting on the dock of Otis Redding. Dat was eigenlijk de bedoeling dat we die gisteren al hadden, maar hij lag nog even in het eh, vriesvak. Nou, eh, hij is er vandaag eh, gewoon wel. Otis Redding dus en ehm, Sitting on the Dock of the Bay. Zijn postume hit. want hij was al overleden toen dit een hit was. Hij is overleden op 10 december 1967. En daarna kwam deze plaat nog uit. En nog diverse andere ook trouwens. Eh ja, nou eh, ja. Verzoek van Beb, ons zonmeisje, Want het is echt een zonmeisje hoor, die Beb. Hé <laughs> Beb? Zo heel relaxed, zo aan de waterkant. Heerlijk. Ja, Ik zag weer heel veel mensen richting strand gaan. Hopelijk heeft de bussen tot het eindpunt gebracht. Dat weet ik niet. En die, <laughs> die zitten vandaag allemaal heerlijk aan het strand. Als ze het gehaald hebben wel. Dit soort nummers te luisteren. Ja. <laughs> Prachtig mooi. Goed, als de bus het gehaald heeft, ja. maar de goed, bus het gehaald heeft. Ja. we, ja, dat weet je maar nooit tegenwoordig. Uh, je hebt van die dingen, hè? Maar goed, zullen we het daar niet over hebben? Want dat hadden we gisteren al. En, uh, oud nieuws. Oud, oud nieuws, was gisteren. Maar ik heb wel officieel een klacht ingediend. En uh, ze hebben er ook op gereageerd. En ze gaan het onderzoeken hoe, het, eh, hoe dat allemaal zo kon gebeuren. Nou. Ik denk dat hij zoveel veel op zijn flikken krijgt. Maar goed, dat... Eh, niet meer dan terecht. Goed, um, eens even kijken. Wat gaan we doen? We gaan eh, verder met de volgende plaat. En wederom een artiest in het licht. Ja, want het is weer eh, tijd ervoor, vind ik. We hebben er eh, drie vandaag die belangrijk zijn. En van deze man is het vandaag de geboortedag. Jawel. Hij werd in de 70e jaren en 80e jaren wereldberoemd eh, met zijn synthesizer muziek. En eh, hij speelde diverse grote synthesizers en dat allemaal in zijn eentje. En uh, hij gaf daar ook concerten mee. Ik heb eh, ooit wel eens gehoord dat hij een concert in China gaf. En dat de <laughs> stroomvoorziening daar niet aankon vanwege alle uh, power die hij nodig had voor zijn synthesizers, versterkers, apparatuur en dat soort dingen meer. Nou, ik heb het natuurlijk over een Fransman en hij heeft vele fans en vele liefhebbers. Jean-Michel Jarre. Of Jarre wordt ook wel gezegd. En een van zijn bekendste is natuurlijk het nummer Oxygen. En die gaan we dan ook bedraaien vandaag. Ja. Artiest in het licht. Oxygen wacht 4, oftewel 4. Jean-Michel Jarre, Franse componist en muzikant, gespecialiseerd in elektronische muziek. En hij had altijd heel veel synthesizers bij zich. En zijn apparatuur gebruikte heel veel stroom. Zodat hij eh, ja, soms wel eens een beetje stroom tekort kwam. Maar goed, hij eh, is geboren op 24 augustus 1948. Dus de beste man is vandaag 69 eh, jaar geworden. Nou, uh, happy anniversary zou ik zeggen. Oftewel, uh, happy birthday aan Jean-Michel Jarre. Of Jarre, ik weet niet hoe het Duits ook. Maar Jarre, Jarre. Maak het allemaal uit. Wat zegt u? Ik hoor daar een stem in de achtergrond. Wat zei u? Jean-Michel Jarre. Oh, oké. Ja, twee, twee in ieder geval. Het is, niet, een film allemaal. Goed, eh, we gaan even luisteren naar een heerlijke live-opname, dames en heren. Van een band die eigenlijk uh, betiteld werd als supergroep, maar maar heel kort bestaan heeft. Tussen 66 en 68, om precies te zijn. En bestonden uit drie mensen, maar eh, waren alle drie legendarisch. Want ik heb het natuurlijk over drummer Ginger Baker. Ik heb het natuurlijk over bassist Jack Bruce. En ik heb het natuurlijk over meester, gitarist, slowhand, oftewel Eric Clapton. En van hem gaan we, van hem gaan we een eh, live opname draaien. Prachtige blues. Met Clapton natuurlijk in de hoofdrol. Stormy Monday. de heer eh, Eric Clapton en vrienden Jack Bruce en Ginger Baker. Want het was een reunieconcert in de Royal Albert Hall in Londen van de band Cream. Dit was dus een wat recentere opname. Ik weet niet precies de datum van wanneer, maar ach, dat is ook niet zo belangrijk. Het was een eh, prachtige live blues en die heette Stormy Monday. Gezongen door Clapton en natuurlijk zijn onnavolgbare gitaarspel dat nog steeds velen tot voorbeeld dient. Goed, Clapton dus. We gaan verder met een eh, andere oude. Want eh, ja, ik heb eh, zitten zoeken bij nieuwe platen. Maar er is eigenlijk helemaal niet zoveel bijzonders op dit moment. Het is een beetje tijd zou ik zeggen. Dus hou het maar bij oud. En het volgende liedje, dat heeft die, hoogste, de man die het nu gaat zingen... hoogstwaarschijnlijk geschreven voor een Haarlemse dame. Ja, haar ouders hadden een supermarkt op de, op de Kruisweg in Haarlem. Die heette Lodder. En eh, die hadden een dochter, die werd Miss World. En ja, die eh, verwekte eh, een, aan de een of andere liefdesgevoelens bij een Amerikaanse twister. Chubby Checker. Schoonheidskoningin. Ja, Rina ja. ja, dat weet jij nog natuurlijk. Weet, ja, joh. Ja, wij weten het allemaal nog. Dat weten wij allemaal. Ja, wij zijn... <laughs> hoe oud zijn we al? Goed. Maar in ieder geval... Oh, dit is nog even applaus voor Clapton. Nou ja, eh, mag wel even. Applaus voor die man. Ik kan maar genoeg applaus krijgen. It's a privilege to be playing with him. Eric Clapton. Zo, dat je het even wow. Ja. Yes. Ja. Ah, dit is ook voor jou, Beb. De sidekick, dit applaus. <laughs> natuurlijk. Moet hem gewoon. Maar het nummer heet Lovely Lovely is Chubby Checker. Rivera was het. Met een oud nummer eh, van The Temptations. En eh, dat heet natuurlijk Get Ready. En die Peter Rivera, die maakte ooit deel uit van de band... die dit nummer ook tot een heel groot succes bracht. Namelijk Rare Earth. Een oud lid daarvan. Dus uh, er is het cirkeltje weer rond. Dus hij heeft het later nog een keer solo opgenomen. Get Ready. Oftewel, zorg dat je er klaar voor bent.